Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het aantal 100 gediplomeerde verpleegkundigen van mbo- en hbo-instellingen. Dat waren er anderhalf keer zoveel als tien jaar geleden. Sinds 2013 stijgt het aantal afgestudeerde verpleegkundigen snel. Een verklaring daarvoor heeft het CBS niet. De stijging is niet genoeg om het tekort aan verpleegkundigen weg te werken. Volgens beroepsvereniging VNVN zijn er op dit moment 100.000 verpleegkundigen te weinig. De beroepsvereniging ziet wel dat er in de verpleegkunde veel zij-instromers bijkomen. Het is vandaag de dag van de verpleging. Een Turkse rechter heeft het huisarrest van de prominente journalist Sahin Alpay opgeschort en bepaald dat twee andere journalisten voorlopig worden vrijgelaten, meldt het staatspersbureau Anadolu. De drie werkten voor de inmiddels niet meer bestaande krant Saman. Alpay wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep juli 2016. Na twintig maanden in voorarrest mocht hij in maart van de rechter de gevangenis verlaten en kreeg hij huisarrest, maar die straf is nu dus ook opgeheven. Volgende maand gaat de rechtszaak tegen hem verder. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had al geëist dat er een einde zou komen aan het huisarrest van de 74-jarige Alpay. Rusland weigert een journalist van de Duitse ARD de toegang. Hajo Seppelt wil komende zomer verslag doen van het WK voetbal, maar hij krijgt geen visum. Dat lijkt een reactie van Rusland op Seppelts documentaire. Daarin werd geopenbaard dat de Russische staat een compleet dopingprogramma runde. Het weer. Temperatuur vannacht een graad of 10.